6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De opbrengst van aardgas uit de Noordzee moet gebruikt worden voor het uitkopen van vissers... het verduurzamen van de viskottervloot... en het beschermen van de natuur in de Noordzee. Dat staat in een conceptakkoord van industrie, visserij en natuurorganisaties. Het conceptakkoord is in handen van de NOS. De visserij komt steeds meer in het gedrang. Vissers hebben te maken met windmolenparken, natuurgebieden, de aanlandplicht en het Europees verbod op pulsvisserij. Met geld uit aardgas kunnen vissers hulp krijgen als ze willen stoppen of willen investeren in duurzamer schepen. Vanwege bosbranden hebben de autoriteiten in Californië de evacuatie bevolen van 180.000 mensen. Onder meer de inwoners van de stad Santa Rosa ten noorden van San Francisco moeten vertrekken. Californië wordt geteisterd door twee grote bosbranden die aangewakkerd worden door de harde wind. Vanwege storm kunnen brandweervliegtuigen niet worden ingezet. Santa Rosa werd twee jaar geleden ook al getroffen door bosbranden. Toen werden duizenden huizen verwoest en kwamen meer dan twintig mensen om het leven. Drie verdachten van betrokkenheid bij de dood van de 39 migranten in een koeltruck in Engeland zijn op borgtocht vrijgelaten. De Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur wordt morgen voorgeleid voor de rechter. Hem wordt 39 keer doodslag ten laste gelegd. Ook wordt hij aangeklaagd voor mensenhandel en witwassen. Een vijfde verdachte die gisteren werd opgepakt zit nog vast. Volgens Britse media komen de meeste slachtoffers uit Vietnam. En dan voetbal. PSV heeft voor het eerst in drie jaar een thuiswedstrijd verloren. In Eindhoven won AZ met 4-0. FC Utrecht-Sparta eindigde in 2-1. Utrecht scoorde twee keer uit een strafschop. En Heerenveen FC Groningen eindigde opnieuw in een gelijkspel 1-1. Beide doelpunten werden gemaakt uit een strafschop. Ajax Feyenoord is nog bezig. En dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden kan een bui vallen. Minimum temperatuur een graad of 3. Morgen op meer plaatsen buien, maar ook zon.